moet met het NWS Journaal. Jonge basisschool lagere werkdruk. De belangengroep PO in actie kondigde in tv-programma Jinek aan... dat de schooldeuren op 27 juni het eerste uur dicht blijven... om actie te voeren in Den Haag. Ouders kunnen de actie steunen door de komende week een petitie te tekenen. Die petitie wil de belangengroep op 27 juni aanbieden aan premier Rutte... omdat ze het vertrouwen in staatssecretaris Dekker hebben opgezegd. De komende acht jaar dreigt er een tekort van 10.000 leraren in het basisonderwijs. Door een fout zijn er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 7600 stemmen niet meegeteld. Van de uitslag in Boksmeer zijn alleen de stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP ingevoerd in het systeem. De fout is niet meer te herstellen, maar volgens de kiesraad hadden de niet meegetelde stemmen niets veranderd aan de einduitslag. De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten ging volgens het Brabants Dagblad al sinds augustus niet meer naar school. De leerplichtambtenaar deed onderzoek naar de spijbelende jongen, maar hij was volgens de krant niet bekend bij de politie of jeugdzorg. Nederlandse jongeren gebruiken vergeleken met de rest van Europa veel drugs. In 2015 gebruikte bijna 7% van de Nederlandse jongeren wel eens ecstasy. Dat is bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. Volgens de onderzoekers wordt er in Nederland relatief veel gebruikt... omdat er veel dansfeesten zijn, waar drugs populair zijn. Maar het gebruik verschuift ook naar de rest van het uitgaansleven, zoals het café. Wat betreft het aantal drugsdoden staat Nederland met 16 per miljoen inwoners in de Europese middenmoot. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt. Vallen vooral in het noordwesten een paar buien. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Overdag blijft het flink waaien. Vooral in het noorden zijn er perioden met regen. En het wordt dan ongeveer 17 graden.